Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De NAVO wil nog met de missie in Libië. Topman Rasmussen maakte gisteravond bekend dat er volgende week een definitief besluit valt. Vliegtuigen blijven voorlopig nog verkenningen uitvoeren om in te kunnen grijpen als burgers gevaar lopen. Familie van Gaddafi in Algerije eist intussen dat zijn lichaam wordt overgedragen aan bevriende stamleden in Sirte. De begrafenis van Gaddafi is uitgesteld om een onderzoek naar de omstandigheden rond zijn dood mogelijk te maken. Bij zijn aanhouding leefde Gaddafi nog, maar er bestaan verschillende lezingen over hoe hij om het leven is gekomen. Op videobeelden is te zien hoe een gewonde Gaddafi na zijn aanhouding wordt belaagd. De hoge commissaris van, voor de mensenrechten van de VN noemde de beelden verontrustend en riep op tot een onderzoek. In Cameroen is president Paul Biya zoals verwacht herkozen. Hij kreeg 78% van de stemmen. De nummer 2 bleef steken op iets meer dan 10%. Veel tegenkandidaten hebben een klacht ingediend omdat er op grote schaal zou zijn gefraudeerd. De 78-jarige Bia is al bijna 30 jaar aan de macht in Cameroen. Twee jaar geleden kreeg hij het parlement zover de grondwet te wijzigen... zodat hij in aanmerking kwam voor een zesde termijn als president. Tegenstanders zeggen dat Bia al lang geen echte Cameroener meer is. Ze wijzen erop dat hij een groot deel van het jaar in luxe hotels in Genève verblijft. Griekenland kan wat de Europese Unie betreft de volgende termijn van de noodsteun krijgen. Dat is bekendgemaakt in Brussel, waar de ministers van Financiën van de eurozone praten over een oplossing voor de schuldencrisis. De 8 miljard euro is de zesde termijn uit een pakket van 110 miljard euro aan noodleningen. Griekenland heeft het geld nodig omdat het anders niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. De Griekse regering krijgt het geld pas als ook het Internationaal Monetair Fonds akkoord gaat. Het weer, een heldere nacht, minima rond het vriespunt. Daarna opnieuw een zonnige dag.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 Oh, op deze plaatje ken ik de hele nacht dansen. De zorgen in je pop zijn bovenal grauw, dus je partyt er een bos. Overal wauw, je doet wel braaf, maar je hoopt op je stouts. Want schoenen is zilver en bonen is goud.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 GPE was militant en R&B swing Wat was dat ding nou? Dat was de ding niet. Je hoefde die beat niet, al had het die swing niet. Dillen op Paris of dansen op King B. maar vergif op in. BBG, kick, snare, hi-hat vond ik het vrij vet.